Kees Groot met het NOS-journaal. De Argentijnse marine zegt signalen te hebben opgevangen... die vermoedelijk afkomstig zijn van de vermiste onderzeeboot San Juan. Binnen een paar uur tijd werd er zeven keer geprobeerd contact te leggen... via de satelliettelefoon. De marine ziet dat als een aanwijzing dat de bemanning... de verbinding met de wal probeert te herstellen. Die is sinds afgelopen woensdag verbroken. De San Juan heeft 44, 44 opvarenden aan boord. Er wordt nu geprobeerd te achterhalen waar de satellietsignalen precies vandaan komen. Ook de Amerikanen en Britten zoeken mee naar de vermiste Argentijnse onderzeeër. Er is een diplomatieke rel ontstaan over het kantoor van de Palestijnse PLO in Washington. De Amerikaanse regering wil het kantoor sluiten omdat de Palestijnen het internationaal strafhof hebben gevraagd om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden door Israël. De PLO is verontwaardigd over het besluit dat nog door president Trump moet worden bekrachtigd. Als de sluiting doorgaat bevriezen de Palestijnen naar eigen zeggen alle contacten met de VS. Jerry Adams stopt volgend jaar als leider van de nationalistische partij Sinn Féin uit Noord-Ierland. Hij stelt zich niet meer verkiesbaar bij de volgende parlementsverkiezingen. De 69-jarige Adams is al 34 jaar het gezicht van de partij. Die begon als politieke tak van de IRA. Hij speelde een hoofdrol in het vredesproces dat een einde maakte aan de lange gewapende strijd tussen protestanten en katholieken in Noord-Ierland. Ajax heeft de grootste uitzegen in zijn geschiedenis geboekt. De Amsterdammers wonnen afgelopen avond in Breda met 8-0 van NAC. Feyenoord liet opnieuw punten liggen. Thuis tegen VVV Venlo bleven de Rotterdammers steken op 1-1. Herenveen won in Enschede met 4-0 van FC Twente. En Willem II tegen Sparta eindigde in 2-2. Het weer, lokaal valt er nog een bui. De minima liggen tussen 2 en 6 graden. Mogelijk komt het land inwaarts tot vorst aan de grond. Morgen zijn er perioden met zon en vallen er met name in de kustgebieden buien.